Aloha Radio. Aloha Radio. Voor jou. Met de lekkerste muziekkeuze www.aloaradio.nl Met de lekkerste muziekkeuze www.aloaradio.nl En geluid hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwekul. Kortom, vrije muziek voor jou. Ja, luisteraartjes, eh, ja. Hier zijn we dan weer. <clears throat> ja, ik ben DJ Jaap en je luistert naar Aloha Radio. En het is eh, een testuitzending weer, hè? Ja, ja, het is bijna 7 uur. En eh, ja, eh, het probleem is verholpen. We doen het weer, we doen het. Maar woensdag, woensdag gaan we officieel uitzenden. Woensdagavond. En dat zal zijn op 18 eh, juli 2012. En dat is over twee dagen. Maar we gaan eh, tot 8 uur door. We zouden eigenlijk om 6 uur beginnen. Maar ik ben naar eindelijk uit. Het is gelukt om te streamen. Om gewoon een geluid te kunnen horen. En gelukkig maar mensen, want uh, ja jongens, ik zat toch een beetje in mijn rots hoor. Ik zat te pielen en te zoeken. Nou, dat, dat, was gewoon niet te geloven joh. Het eh, lukte maar niet. Hè. Ik hoorde hier wel muziek, maar niet, niet, over de radio. En dat is uiteindelijk dan toch nog gelukt. Hivers Versend met Chase of the Vagabonds. Facent met uh, Chase de Vagabonds. Oké, we gaan gauw door. Het volgende nummer van Josh Woodward met The Mission. Take this down to where the streets are cold and should watch your back Cause they will find you and attack you without warning Oh, there's trouble all around this place And danger in the stranger's face If you get lost along the way Just close your eyes and softly say The silent words you never heard When you were sleeping soundly in your bed you Ja, Jaap. Ja, luisteraartjes, het is eh, vandaag maandag 16 juli. En het is uh, nu alweer acht minuten over 7. Ja, mensen, we zijn er. Ja, we hebben gisteren geprobeerd, toen lukte het niet. <laughs> en nu dus, weer wel. Oké, nou zo zie je maar, als je blijft volhouden en blijft uh, pielen, pielen en zoeken en zoeken. Nou jongens, dan lukt het op een gegeven moment wel. Gewoon volharden. Gewoon volhouden. En eh, goed, dan lukt het weer. Ja, we konden niet uitzenden. We konden wel muziek draaien, maar ja, daar heb je weinig om als je niet online kan komen. Er was alleen een stilte. Hè. We hadden wel stream, maar er was alleen een stilte te horen. Ja, oké. Okay. Alone is hier van eh, de groep uh, Parson. Hallo Aloha Radio. Ja, luisteraartjes. Eh, <laughs> ja, het is eh, zomer. zomaar, maar eh, als ik zo naar buiten kijk, valt het nog vies tegen. Ja, het schijnt morgen andersom te zijn. vandaag begon de maandag met zonnig weer. Ik denk, zo jongens, we krijgen toch nog lekker weer, weet je wel. En in de loop van de, van de dag werd het al minder en toen werd het bewolkt. Ja, en toen kwam de regen boven Den Haag. Ja. Maar eh, het is nog steeds regenachtig. Af en toe is het droog tussendoor. En morgenochtend, eh, ja, dan begint de dag weer met eh, regen. Morgen dinsdag. En, en dan schijnt dus later dan weer, weer zon te komen. En dan heb ik op de radio gehoord dat na het komende weekeinde dat we weer prachtig weer krijgen. Nou ja, dat beloven ze al heel lang. Maar ja, we eerst zien en, en dan geloven. Hier is uh, Spetel Unnighty met Brad You Your soft and dreaming eyes remind me of heaven. Your sweet and gentle smile takes me to paradise. And I'll always know that you will be inside my heart and my soul. And when I touch you, melted like ice. Your breath warms that chill in my heart. Now breathe you in, and now breathe, breathe you in with a soft and gentle kiss sweet and tender words I will remember and I'll always know that you will be inside my heart and my soul and when you touched me I melted like ice your breath warms that chill in my heart and I'll breathe Metal Anti... Anti... Anity. ik zeg het helemaal verkeerd. Petal Anity met Brad In. En dan zijn we toegekomen aan een instrumentaaltje. Stefano Mocchini met It Hurts. dat was Stefano Mocchini met eh, It Hurts. Oké, nou zijn we weer toegekomen aan het eh, volgende nummer. Dat is eh, Mario Salis en dat nummer heet Canzone Collectiva. Ja, ja, dat is een heel leuk liedje. Ja, ken die? Hè? Ja, oké. Hey. Wat is dit nou jongens? Nou, oké mensen. We gaan het even, even over andere boek gooien. Ik had net wat idee. maar goed. Daar gaat even wat fout. Eh, oké. Maar goed. Uh, Mario met Canzone Collettiva. Het vrije geluid hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwekul. Kortom, vrije muziek voor jou. amore che nasce così, come una sfida su parole altrui, una carezza che si intreccia coi baci, come un sogno di colori vivaci. Da ora siamo tutti uniti nel sempre in questa canzone. Da ora anche il tempo si inchina alle nostre parole, al nostro amore volere, un amore come tanti altri. Il più bello e il più brutto del mondo, un amore come tanti altri. Il più brutto e il più bello del mondo. Una storia che non è certo nuova, cominciata un giorno qualunque, una storia come tante altre è che un giorno finisce comunque. Ehi! Strade percorse con te, amori profumati, colori cantati per te, ricordi di soffici nubi ritorno è lontano da me, mani piumate asciugano lacrime, sfiorano il viso, carezzano solchi di amori e dolori lasciati. Oggi il cielo si sveglia piangendo perché il sole non lo vuole più, ma io sento che un giorno di questi tornerà che tornerai anche tu. Sulla soglia ti attendo contento contro il mondo che giura di no. A chi dice che lei sta vincendo, un sorriso io regalerò. importa chi vince o chi perde, la tua mano ha sfiorato la mia, un tuo bacio ha toccato il mio centro e nel tempo ha lasciato una scia. A chi dice che il vento è silenzio, una rosa danzante offrirò, sarà la morte a provare spavento, col tuo amore nel petto io no. Ogni giorno ricamo una stella, abbracciando il tuo corpo solcato. Ogni giorno addolcisco la coppa, sfiorando il tuo cuore incrinato. Le tue curve sono la mia strada, le tue grida la mia mentalità. L'incalzare del tempo che duole ne faremo un canto, un amore. Lo straccione non vuole piacersi ed il santo non vuole il dottore, mentre l'angelo sceglie i due sessi, l'uomo annaffia un albero motore. Non esiste tradirsi o volersi. Non esiste un padre eterno alligatore. Non esiste la moda dei diversi. O una forma di luna inferiore. Membra abbracciano memoria. Respirano senso di noi. Rimane volo in sospiro fra cieli infiniti di noi. Siamo nulla, amore mio, nel mondo che gioca su noi. Siamo anime unite da sempre, vive in forza, in forza di noi. si manifesta umano l'amore, apre il cuore, dirige la mente, indifferente all'indifferente soffrire. Il pensiero percorre la strada sotto un cielo privo di nuvole. Chiudi gli occhi che il miracolo appare dall'incontro tra le labbra il tuo cuore altro tormento e di nuovo un'altra speranza e di nuovo c'è poco da fare. Impaziente, non posso aspettare. Io che ne ho visti cento, ma cento non mi bastano più. Scambiare due cuori per uno, non sapere se sono io o sei tu. dei verdi anni che scompigli le chiome alle fanciulle, vento che spezza le montagne, sete d'azzurri tramonti. Io vorrei senza rimorso amarti, la tua bocca al sapore dei sensi, i tuoi occhi un'acqua senza ritorno la tua ombra e la mia luce, il mio canto partire, volare o morire. Non si sa da che parte iniziare. Di rinunce, perdite attese che riempiono le tasche di pene. Mi dice il mio amore la sera, stringiti a me non parlare, che il tempo, il tempo è omicida, ti ammalia poi neanche ti vedei. Collectiva Song. Ja, luisteraartjes, dat was eh, Mario Sales met Canzone Collettiva. Ja, mi amore. Oké okay, mensen, dat was eh, een leuk plaatje. Lijkt een beetje op Paolo Conte, hè? Hij heeft ook, eh, ook zo'n stem. Ja, en, lang is maar van die man gehoord. Ik geloof dat hij ook al nou in de tachtig is ondertussen. Want hij was toen nog niet zo jong. Eind jaren tachtig geloof ik. Toen was hij geloof ik eh, ook al tegen de zestig of zo, weet ik veel. Eh, maar goed, Mario Salis was dat. En eh, we gaan eh, weer lekker verder met een prachtig nummer van de Dada Waterman met A Green Flower. loading myself up again. New friends of new times for a new game. Cause you're maybe the friend who understands. May you and time Oh old rusted chains. Venom um, of time is now out of my veins. My blood is pure enough. all there's no getting Cause my heart is now Dada Man, de Dada Weatherman moet ik zeggen, met uh, Green Flower. En uh, oké luisteraartjes, het is nu ja, blab, vier minuten over half acht en eh, ja, we hebben nog ongeveer 26 minuten te gaan. En dan is het weer afgelopen, ja, ze is een, test, testuitzending. Maar woensdag gaan we weer uitzenden omdat we zaterdag en zondag niks hebben kunnen doen. Dus dat eh, is dan weer een goed makertje. En morgenavond eh, ga ik weer een uurtje uitzenden. Tussen 7 en 8 uur. Dan maak ik hou de rest 2 uur van maken. Maar <clears throat> het moet uh, leuk blijven. Dus, maar woensdag gaan we wel 2 uurtjes uitzenden. Dan zenden we uit van 7 tot 9 uur. Van 7 tot 9 uur. En, en misschien nog wel wat langer. Oké. Okay. Nou, we zijn weer toegekomen aan het volgende liedje. En dat is eh, Dave Inbouwman met uh, The Bluk en The Play. Het vrije geluid hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwekul. Kortom, vrije muziek voor jou. geluid hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwekul. Kortom, vrije muziek voor jou. Ja, luisteraartjes, uh, het is nu eh, bijna kwart voor acht. Ongeveer twaalf minuten over half acht, zeg maar. En uh, goed, juist met naar Dave Inbernon met Plug and Play. Dat is een fantastisch nummer. Ik denk dat ik er een een begintje van gaat ehm, eh, maken. Voor mijn programma bij uh, Aloha Radio. Ja, eh, ik vind het zo'n kikke nummer, Het Een mooie openingsnummer voor een programma. Ja, prachtig, prachtig. Ik denk dat ik deze gaat adopteren. zoals jullie weten draaien we alleen maar vrije muziek. Dus geen top 40. Geen oude. ouwe. geen commerciële muziek. En eh, niet dat we er iets op tegen hebben, helemaal niet. Maar <clears throat> ja, ik heb er een eh, speciale reden voor. Het kost zoveel geld, weet je wel. Die Buma stemra-rechten. En er gaat meer centen naar de platenmaatschappij dan naar de artiest. Ja, die moeten het natuurlijk van een uh, live concert hebben. Dus het is slechts allemaal geld, die cd'tjes en zo. Maar goed, nou, maar het is wel leuk, want je hoort natuurlijk allerlei muziek eh, die je normaal niet eh, op de radio hoort. Dus dat is natuurlijk eh, aan de andere kant ook wel weer heel interessant. Ik weet niet of het bij de underground hoort of zo, maar het is natuurlijk eh, muziek die je normaal nooit, eh, nooit hoort op de radio. Hè. Dat is wel leuk natuurlijk, want eh, kijk, de volgende nummer... Die hoor je nergens, hè. Die hoor je nergens in Hilversum of wat dan ook. Dat is eh, Jerry Davis met eh, Moons of Jupiter. even eh, heftig hoor. Hè? Wat een heftige nummer is dit zeg. En vooral die mooie zware, eh, die lage tonen weet je. Die bassen die dreunen gewoon door je lichaam heen. Dat is niet normaal als je een hele dure stereo op je computer hebt aangesloten. En je zet je boxen helemaal open. Ik denk dat er de ramen eruit springen mensen. <laughs> Ja, ik vond het echt een heel bijzonder nummer moet je natuurlijk ook niet de hele dag naar luisteren naar dat soort muziek. Want eh, op een gegeven moment... Eh, dan eh, <clears throat> ja, ik kan me niet voorstellen. Het is wel leuk nummer, zo tussendoor. Maar nou, nou we het toch over de Moons of Jupiter hebben. En die was van Jerry Davis. Gaan we naar Galaxies van de Stellar Drone. Ik ga afscheid van jullie nemen. Het is nu eh, vijf voor acht. En eh, we gaan naar het eh, volgende nummer. Het laatste liedje van dit programma. Atomic Cat heet hij. En het nummer heet Fly With Me Dance. audio.